Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een aanval met gifgas zouden in de Syrische stad Douma tientallen doden zijn gevallen. Dat zeggen meerdere medische hulporganisaties. Een ziekenhuis en een gebouw vlakbij zouden zijn aangevallen. De berichten zijn niet bevestigd, het Syrische regime ontkent en heeft het over nepnieuws. Amerika zegt dat als de berichten kloppen, die vragen om een onmiddellijk antwoord van de internationale gemeenschap. Nederland hoopt de komende dagen te profiteren van het handelsconflict tussen China en de VS. Premier Rutte en andere leden van het kabinet beginnen vandaag aan een handelsreis door China. Er gaan ook vertegenwoordigers mee van zo'n 165 Nederlandse bedrijven. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt de timing van de reis perfect. Supporters van ADO Den Haag mogen vanmiddag niet bij de wedstrijd tegen FC Utrecht zijn. Dat heeft burgemeester Van Zanen van Utrecht besloten vanwege de rellen van gisteravond en vannacht. Twintig hooligans werden opgepakt omdat ze vochten en met vuurwerk gooiden in een Utrechtse woonwijk en over de A12 liepen. De Braziliaanse oud-president Lula zit in de gevangenis. Hij moet een straf uitzitten van 12 jaar voor corruptie. Gisteravond gaf Lula zich over aan de politie. Dat wilde hij eerder op de dag al doen, maar toen werd hij tegengehouden door de duizenden aanhangers die zich rond zijn verblijfplaats hadden verzameld. Lula vecht zijn veroordeling nog aan. En Venezuela maakt een einde aan de grensblokkade van Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken tijdens een bezoek aan Venezuela afgesproken met de regering. Begin dit jaar sloot Venezuela de grens om de smokkel naar Aruba, Bonaire en Curaçao tegen te gaan. Blok heeft nu toegezegd dat de smokkel beter zal worden aangepakt. Het weer, opnieuw een vrij zonnige dag, al is er in het westen wat hoge bewolking. Het wordt maximaal 18 tot 22 graden. Morgen geregeld zon en een paar graden koeler. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 Meteen de smaak van honing te pakken. Taste of honey. zoete smaak, zo bij ZFM, uh, eh, Jazz op de zondagochtend. We gaan eventjes met z'n allen naar Guy Mitchell. Dat is een hele oude jongen al van vroeger. <clears throat> Ik praat over eind vijftiger jaren. Eh, oude duiven, ben je nou al met oude muziek bezig? Nee, nee, het is gewoon lekkere, swingende muziek. Music, music, music. En, daar, eh, en daar wacht u toch allemaal op. Poedenana Nickel en Nickelodeon is dit voor mij eigenlijk. another nickel in in the Nickelodeon. All I want is loving you and music, music, music. Oh, I'd do anything for you, anything you'd want me to. All I want is kissing you and music, music, music. Closer, my dear, come closer. The nicest part of any melody is when you're dancing close to me. Put another nickel to kan ik je verzekeren. <laughs> Gaat echt niet gebeuren. Nee, luisteraars, ik wil een hoop voor jullie doen. Ik wil lekker muziek draaien, maar alles kan ik niet aan beginnen. Maar wel een lekker oud stukje Dixieland muziek, want dat is... Eh, altijd lekker om, eh, om zo de zondag mee te beginnen, toch? Speciaal voor mijn goede vriend eh, Willem Bruist. Want die heb ik wakker gebeld, oh jee. Kon niet eindelijk uitslapen, is het weer niet gelukt. We hebben ook allemaal prachtige nieuwe apparatuur gekregen. Nieuwe computers. En eh, ja, hulde aan de mensen van de techniek. Want dat hebben ze weer prachtig eh, opgesteld allemaal. Ja, we moesten allemaal met, eh, met nieuwe passwords moesten we inloggen, luisteraars vanmorgen. Dus, en ik heb nog geen, geen wachtwoord. Dus ik heb, ik heb Willem wakker gebeld. Willem stond op wacht, hè. Met zijn woord, dus ja. speelt nog leuk klaar in dit ook die hoor je dat? Willem kan ook van alles worden. de Google Dutch Swing College Band was dat natuurlijk. Maar die had u waarschijnlijk al lang herkend, luisteraars. Uh, Matt Bianco, die, eh, die kent u wel. Eh, nou, of u kent ze niet. Dat, dat, dat, kan ik natuurlijk niet goed inschatten. Ze zijn al van een tijdje terug. En ehm, ik heb een... een, een ja, het, is, het is niet Matt dat je zegt van ze zijn gek of zo hoor. Dit is een ander met. M-A-A. Nee, M-A-T-T. t t ik denk dat het betekent uh, mat gewoon in, in, het Italiaans. Ik heb geen idee eigenlijk. Mat bianco, oftewel eh, witte mat. Eh, ze gaan een half een minute... Gaan ze voor ons zingen? Ik hoop dat het plaatje wat langer duurt eigenlijk. is in elk geval een, een bossaatje. Swingt hoor, ja lekker. Eh, meteen goed wakker. lekker hoor. Ik had eigenlijk van Willem Bruis dat ik eigenlijk uh, Get Out Your Lazy Bed willen draaien. Uh, <clears throat> ik laat de man maar een beetje sparen zo tot zondagochtend. Hij heeft het al zo zwaar met me. Half a minute. Nou, gelukkig duurde het plaatje langer dan een half minuutje. Anders hadden we er niet veel mee gekund natuurlijk. Dan eh, hadden we alweer snel wat anders moeten zoeken. En dat heb ik sowieso voor u gedaan hoor. Want we gaan gewoon door met het programma That Old Feeling van uh, Cyril M.A. Zo heet de dame. I saw you last night. And got that old... tot eigenlijk, zo'n oud gevoel? Ik heb geen idee. When you came inside I got that old When you came inside, nou ja. Old feeling The moment that you danced by I felt a thrill. again I seemed to feel that all start for that old feeling is still in my heart. Ah, wat zegt ze dat mooi tegen me? Cyril en mee was dat, luisteraars. Ja, zo ben ik dan ook wel weer op de zondagochtend. Dan bent u natuurlijk eerst aan een kopje koffie toe als u er net op bent. Dan kan ik niet meteen met van die keiharde eh, free jazz aankomen. En daar ben ik toch niet zo van hoor, van free jazz. Ik ben wel voor vrijheid, maar niet voor free jazz. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga wat, eh, wat Beatle muziek voor u draaien. Dan zeggen Beatles en, en jazz. Eh, wat slaat dat nou weer op? Ja, we hebben een, nummer dat heet Hard Day's Night. En dat is door Deborah Dixon is dat jazzy opgenomen. Dus uh, Paul McCartney viert daar nog altijd vakantie van. It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a lord make me feel alright. You know I work all day to get your money, buy your things, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. That's why I love to come home, cause when I get nog meer popsongs uh, voor jazz. Karen Souza, die trakteert ons op eh, nummer van... Eh, wie was dat ook weer? Wie waren dat ook weer? Have you ever seen the rain? Cleveland's Clearwater Revival, als ik me niet vergis. CCR. Someone told me long ago There's a calm yesterday and days. wij wel zien, eh, de, de Rainin en Jazzy eh, vorm gebracht dit keer. CCR is daar natuurlijk verantwoordelijk voor, voor dat nummer, eh, als het om de popuitvoering gaat. Ja, luisteraars, als u denkt, nou ja, het is een lekkere zondag, uh, het is niet helemaal uh, vurig zonnig, maar het is toch lekker weer buiten, een aangenaam temperatuurtje. Ik zal u vertellen, ik was gisteren even op de pier van, van IJmuiden. En uh, daar heb ik de hele middag naar, naar boten, binnen, binnenvarende boten staan kijken. En ongemerkt, uh, ik kwam thuis avonds en ik had mijn rode, <laughs> rode kop. En je loopt natuurlijk op die pier, die heb je eigenlijk niet ingesmeerd. Dus ik, eh, ik was meteen een boei. Uh, en ik heb mezelf meteen omge, omgedoopt tot Frank, Frank Boei. Ja. Rode kop, duif hier in de studio. maar het maakt allemaal niet uit, want ik ga van fluiten, luisteraars. En ik krijg hulp van Van McCoy, de Hassel. Kent u vast nog wel, hè, dit nummer, hè? Luizel. Als je nou maar hard genoeg fluit. Ik wilde zeggen, als je nou maar hard genoeg fluit... dan komen er vanzelf luisteraars Spanish from Heaven. wordt gezongen door Paul Enka. En ik eh, voor zijn werk kan zien met Michael Bublé, jawel. Every time it rains, it rains Pennies from heaven And don't you know each cloud contains Pennies from heaven You'll find your fortune falling all over the town. Be sure that your umbrella is upside down. And trade them for a package of sunshine and some flowers. If you want the things you love, you must have showers. So when you hear it thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven for you, for you and me. Every time it rains, it rains. Pennies from heaven. Don't you know each cloud contains? pennies from heaven. Trade him for a package of sunshine and flowers if you want the things you love You gotta have showers Every time it rains, it rains pennies from heaven.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 Ja, eh, eh, kennelijk is er wat gebeurd met, eh, met, met de computer, met de computerluisteraars. Dus ik, ik moet eventjes het zwijgen te doen. Uw radio is niet stuk, dus, dus daar ligt het niet aan. Maar we gaan kijken of we weer aan de praat kunnen krijgen. Tot zo. Nou, een paar minuten stilte. Ja, dus nog ineens eh, denk ik en al stilte. Kan allemaal gebeuren. Eh, even wennen aan een nieuwe eh, geluidsapparatuur. Maar we zijn weer terug en uw radio was niet stuk hoor. orkest van David Sanborn was dat met eh, Isn't She Lovely? Nou, ze is zeker hartstikke leuk om te zien hoor. Dat kan ik u verzekeren. Indeed I do. Rosemary Clooney. Do I want you? Oh my. Do I, honey? Did I do? do Take 5 kennen we van Dave Brubeck, maar van Grover Washington eh, leert u het nu kennen. En, uh, ja, zo naar de Take 5, zeg maar. 11 Limited Unlimited Orchestra met de eh, Last Team. Unlimited Orchestra met de, met de Love Team. Nou, u kent het allemaal, hè. We gaan eh, verder met een... Eh, ja, toch een herfsttintje. The Autumn Leaves van McCoy Tyner. Daarmee sluiten we het eerste uur af van ZFM Jazz op zondag de 8e april.